5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mens blootgesteld, maar in hun eigen huis. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Vooral bij bakken en braden van vlees en groenten komt veel fijnstof vrij. En dat blijft uren in de lucht hangen, doordat afzuigkappen vaak niet goed genoeg werken. Zelfs afzuigkappen die aan de officiële normen voldoen, krijgen het fijnstof niet snel genoeg weg. De werkdruk in TBS-kliniek De Kijvenlanden is veel te hoog. Dat zeggen medewerkers van de kliniek in Portugal bij Rotterdam. Volgens het personeel zijn er te weinig vaste krachten en te veel onervaren invalkrachten. Vrijdag stak een patiënt van de Kijverlanden een 25-jarige medewerker dood met een schaar. De Roemeense minister van Justitie is opgestapt. Hij lag onder vuur vanwege zijn plannen om corruptie alleen nog te vervolgen als er een bedrag van meer dan 45.000 euro mee gemoeid was. Daartegen werd massaal gedemonstreerd. Bij zijn vertrek verdedigde de minister zijn beleid, maar hij zei daarbij dat het hem niet is gelukt de publieke verontwaardiging tot bedaren te brengen. Bij een Russisch bombardement in het noorden van Syrië zijn per ongeluk Turkse militairen geraakt. Drie Turken zijn omgekomen, elf raakten gewond, meldt het Turkse leger. De Russische president Poetin heeft spijt betuigd. Rusland en Turkije onderzoeken het incident. Tennisser Rafael Nadal komt niet naar het ABN AMRO-toernooi dat maandag begint in Rotterdam. De Spanjaard moet van zijn artsen rust nemen. Het is voor toernooidirecteur Krajicek de tweede teleurstelling deze week. Afgelopen dinsdag de Stan Wawrinka al af. Die kampt met een blessure. Na de afzegging van Wawrinka was Nadal de nummer 1 van de plaatsingslijst. En nu is Marin Cilic dat. Het weer, Vanavond en vannacht grotendeels bewolkt. Het gaat licht tot matig vriezen. Morgen is het overwegend droog. Maar later neemt vanuit het zuiden de kans op wat sneeuw toe. De middagtemperatuur ligt dan rond het vriespunt. In het weekend droog en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op donderdag. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge een kwartier... De A2 Amsterdam-Utrecht bij knooppunt Holendrecht 20 minuten. De A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn 20 minuten oponthoud. Op de A9 ook maar richting Diemen tussen Aalsmeer en Afrit AMC een kwartier. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een kwartier.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 En Imka was er ook, zelfs met de pijn in de oor. Maar we gaan er een tweede uur gaan we er gewoon weer gezellig van maken. En ik begin met de Pretenders. things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. mother and the crone that's grown old. I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want some more. I listen to you and I want. in de pubquiz 10 februari aanvang om 9 uur s avonds. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance.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 En de website is www.cafekoper.nl en de locatie Café Koper Kerkplein nummertje 6. You set her lies, blinds on the window, and the pain. Jazz in Zandvoort met Edwin, Edwin Rutte. 12 februari van half drie tot half vijf. En de bezetting is Edwin Rutte, zang... Jane Louise van Dam op piano... Erik Timmermans op bas en Hans van Oosterhout op drum. Levenslust, relativeren, humor, muziek en spelen. Dat zijn de principes waar Edwin Rutte naar leeft. Hij is verhalenverteller, zanger, acteur, presentator... muzikant, docent en columnist... Het is één grote pot verwarring, al dus de ideeënman. Reserveren kan door te bellen naar 023 5310 631 of via de website www.jazzinzandvoort.nl of via facebook.com Jazz in de Krocht. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans... dat hij startte in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici is een grote behoefte aan een locatie... waar de muziek op de eerste plaats komt. Theater de Krocht beschikt over een vleugel... biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Na afloop kan men genieten van boerenkool met worst. En een ijsje krijgt u toe voor 9,50. Reserveren hiervoor is wel noodzakelijk. De kosten voor dit concert is 15 euro... en de locatie is Theater de Krocht. En de website, zoals ik al gezegd heb, is www.jazzinzandvoort.nl. hear someone say, We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! The cops are out, they're running about. Don't know if they'll ever be able to blockbuster out. He's gotta be caught, he's gotta be taught. Cause he is more evil than anyone here ever thought hear someone say. De evenementenagenda van februari. De 12e, jazz in Zandvoort met Edwin Rutte... zoals ik net al vermeld heb, in Theater de Krocht. De is half drie. En de 18e tot de 25e Kids Adventure Week. Diverse locaties in Zandvoort aan Zee. De 19e, van Bach tot Bernstein. Klassiek concert in de protestantse kerk, aanvang om drie uur. De 19e, Amsterdams Mezingmiddag. Rabel aanvang om 4 uur... en tot en met de 19e maart van Mondriaan tot de Dutch Design... tentoonstelling in het Zandvoort Museum.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 Gezellig met vriendin bijkletsen onder het genot van al het lekkers. In de snelle wereld van tegenwoordig is het een moment van oprechte aandacht voor elkaar. Inspiratie. Tijdens zulke gesprekken is het gewoon een uitwisseling van wat elkaar bezighoudt. En daar vloeien dan heerlijke vraagstukken uit voort. Inspiratie kan over wat alles gaan. Het kan soms een enkele zinsnede zijn. Het kan soms over groter gaan. Je belandt in een politieke discussie. Zoals ondanks. Iedereen heeft meningen. Daar kan de wereld momenteel over meepraten. Ook wij, met een bevriend stel. Je kunt het eens zijn met elkaar... of je kunt daar anders naar dingen laten kijken. Het is aan jou of je daarin meegaat... of bij je eigen standpunten blijft. Maar soms is het even anders denken goed... Goed om voor jezelf een soort eindbalans op te maken. En soms lijkt het oneindig te kunnen zijn. Als je inmijmerend over het leven, over kansen, over herinneringen maken, over bevindingen. Zoals afgelopen weekend op het feestje van een vriend. Juist met nieuwe mensen kunnen er klikken ontstaan. Mensen aan wie je vragen mag stellen, mensen die jou vragen willen stellen. Er ontstaat een bewegend gesprek. Met terugblikken en vooruitkijken passievol overbrengen. Aannemen en doordenken. Geraakt worden door uitleggen over en weer. Het nog niet zo bekeken hebben, of juist wel. De ander die aangeeft aangenaam verrast te zijn. Inzichten. Het openstaan voor elkaar. Fijn om kennis gemaakt te hebben. Maar ook mensen die je al langer kent... waarbij je elkaar op een dansfeest ineens meer lijkt te ontdekken. Een bericht uit India van een vriend die met zijn vrouw uit een langzaam rijdende boemeltreintje moesten springen... waarbij de vrouw in paniek te val was gekomen. Een dierbare van hen had hen geschreven... dit moest zo zijn. Je weet nooit wat je bespaard is gebleven. Het zijn allemaal inspiratiebronnen. Zielmaatjes. Bezieling die auditeert. Daar is geen ophitsende online nepfoto, nieuwstweet voor nodig. Nandy Schorel. Pluspunt is ook dit jaar weer beschikbaar om inwoners met een laag inkomen te helpen bij de belastingaangifte. Wie bericht van de Belastingdienst ontvangt of denkt in aanmerking te komen voor teruggave, kan hulp vragen bij het invullen van de ervaren belastingvrijwilligers van Pluspunt. Mensen die in 2016 geholpen zijn door Pluspunt worden automatisch benaderd door de belastingvrijwilliger voor een afspraak. In dat geval hoeft u niet zelf te bellen. Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met Pluspuntdienst van Pluspunt, telefoonnummer 5717373. En het Pluspunt vraagt voor de hulp bij de belastingaangifte 10 euro per belastingjaar.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 And now it's only fair. 13 tot en met 25 februari wordt de jaarlijkse Jantje Betoncollecte georganiseerd. Een collecte voor en door de jeugdwerk bij u in de buurt. In Zandvoort en Bentveld collecteren scoutinggroep De Buffalo's... en scoutinggroep sint willeborde Stella Maris. Komende maandag zal de huis-aan-huis collecte starten... en op zaterdag 18 februari zal er worden gecollecteerd in de verschillende winkelstraten. Maar liefst 50% van de collecteopbrengst is bestemd voor deze collecterende jeugdorganisaties. De andere helft van de opbrengst gebruikt Jantje Beton voor speelprojecten in heel Nederland. when you loved me. Before the world took me astray. Well, if you do, then forgive me and make the world make it go away. make it go away. Now, I'm sorry if I hurt you. Let me make it up day by day. Just say you love me like you used to and make the world make it go away. Dit was Timmy Uro met Make the World Go Away. Er wordt heel veel liedjes gezongen over Amsterdam. Maar ik heb ook iets gevonden over Rotterdam. Dat is weer iets heel anders. En dat met de rauwe stem van Frederik Spiecht. Huizen hoog, een grijze mast. Het wakend gericht. Zo'n schone beeld van deze stad. Alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust het wiegen nimmer staakt. Daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaapt. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart Rotger gestolen staart. de bliksem splijt de grauwe lucht met weerchaloze kracht. Donder trage bulder dreim door de nacht zij die nog leven opnieuw bevreesd. Zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam, gestolen schat. Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam, gestolen stad. natte klinkers. Korte rokken, lippen rood. Verbergen haar verwoest gezicht. Op de markt van de dood. Hij kruipt, hij krimpt. Zij kreunt, ze lacht. Op de roes die elders op haar wacht. stad. Met haar stromend roestend goud. Steen, staal, vuur en glas. Het nieuwe hart dat zich ontvouwt. Elke zeeman, of hij die gaat. Kent een liefde voor de stad. Die zich niet beschrijven laat Op 18 maart wordt in Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 15... weer een gezellige avond georganiseerd door de Babbelwagen. Dit keer met een digitale presentatie, een Zandvoorts quiz en een rondje dorp. De avond is alleen toegankelijk met een toegangsbewijs van 5 euro per persoon... en dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. De kaarten kunt u bestellen bij Marcel Meijer 06 138 37 000. Ik herhaal 06 138 37 000 of via info at babbelwagen.nl. ZFM, Westkust, weerbericht. Het was vandaag bewolkt, maar zo nu en dan kwam toch de zon ook tevoorschijn. Het bleef droog en er waaide matige en aan zee vrij krachtig oost- tot noordoostenwind. Het bleef overal licht vriezen met geen hogere temperatuur dan min 1 graad. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Lokaal is er een sneeuwbouw mogelijk. Maar de meeste plaatsen houden het droog. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten... en de temperatuur daalt naar waarde van omstreeks min 5 graden. Morgen over de bewolking... en vooral later op de dag is er een klein beetje sneeuw mogelijk. In het noordoostwind waait matig... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks min 1 graad. Na morgen is er een, in het weekend een beetje sneeuw mogelijk... maar volgende week blijft het droog met oplopende temperaturen. Al dus Nico Schreuder.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 De bewoonster liet de vrouw binnen. Na het vertrek van deze dame kwam de slachtoffer erachter... dat er waardevolle sieraden waren verdwenen. De, Zandvoortse konden die veggen al volgt omschrijven. Blank, rond de 35 jaar donkerblond haar, normaal postuur, droeg een zwarte jas en broek. Om dit soort zaken mogelijk te voorkomen... wordt u met klem verzocht aandacht aan de volgende zaken te schenken. Open nooit de buitendeur voor iemand als er gebeld wordt... en u niet weet wie het is. Laat niemand in uw woning toe als u niet 100% weet wie die persoon is. Laat u ondanks geloofwaardige verhalen daar niet toe overhalen. Sluit altijd na elke binnenkomst en vertrek de eventuele centrale buitendeur van uw appartementencomplex. Trek deze zo nodig in het slot. Doe de deur van uw woning als u weggaat altijd op het nachtslot. Maak ook gebruik, indien mogelijk, als u weggaat... van de extra sloten in de voordeur van uw woning. Wees alert en meld vreemde zaken. De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden... via 0900 8844 of via meld anoniem 0800 eh, 700.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 When she's awake, I'm up all night, and nothing really matters. twee uur van live zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur, gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. ge ah, gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam.